Vijf uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet gaat tot ver in 2021 miljarden euro stoppen in een nieuw derde steunpakket... voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Wel komen er minder bedrijven voor in aanmerking en zijn de vergoedingen minder royaal. Dat schrijft het AD. De belangrijkste verandering gaat over de betaling van de salarissen. Nu betaalt de overheid de salarissen bijna helemaal door bij ondernemingen die meer dan 20% omzetverlies leiden. Dat percentage wordt 30%. Het nieuwe pakket moet op 1 oktober in werking treden. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heer Hugowaard waaide een steiger om en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen aan zee windstoten voorkomen van 110 km per uur en in het binnenland van 75 km per uur. De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media. Dat zei burgemeester Peter den Oudse tijdens een gemeenteraadsvergadering. Door de arrestatie van drie vloggers is het er nu een stuk rustiger. De burgemeester wil websites en sociale media waar opgeroepen wordt tot rellen sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig, zegt hij. Nederlanders zijn in april, mei en juni vanwege corona veel minder vaak dan gebruikelijk naar de tandarts gegaan. Het aantal mensen dat een bezoek bracht aan de tandarts halveerde bijna, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook gingen er minder mensen naar de huisarts, maar die daling was minder sterk.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 Give me three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. We have a vaccine, a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I make recommend no my banana. Your mama say that's the manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them way. You know, say that me do I some me do it, some me do it, me do tell me, banana sweet. Them say the length and the size make them way. With it, group drop. from me plantation. Two girl from France said them want share one of me say we, me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say like. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they, yo. They like come and now I go for.